De landing is een hele operatie die net begon met een gigantische parachute, zegt deze onderzoeker. Dus dan eh, vliegt hij een tijdje, zweeft hij aan die parachute en dan wordt hij losgelaten. wat je hier ziet is dat het, het karretje zit eigenlijk onder een frame. Daarmee kunnen ze sturen met die raketjes. Dan kunnen ze hem ook afremmen. En daarmee sturen ze hem naar de juiste plaats. En eh, wat je nu gaat zien is, er wordt de rover losgelaten aan... Ja, het is eigenlijk een soort van bungee cord. De robotwagen van zo'n 1000 kilo is volgestopt met meetinstrumenten en camera's... en heeft een boor waarmee je stukken uit de bodem kan halen. Het lijkt er niet op dat de coronamaatregelen snel worden versoepeld. Volgende week moet het kabinet daar een beslissing over maken. Maar premier Rutte ziet het somber in. Volgens hem zijn de cijfers nog altijd te hoog. Dinsdag is er weer een persconferentie. De Amerikaanse overheid stuurt noodhulp naar Texas. Inwoners daar zijn zwaar getroffen door extreem winterweer. Miljoenen mensen zitten al dagenlang zonder stroom en er is een watertekort. Er komen nu noodgeneratoren, diesel, water en dekens hun kant op. Er was het vorig weekend nog op een top winter met sneeuw en schaatsen. Komend weekend begint de lente. Zondag kruipt de temperatuur op sommige plekken richting de 20 graden. En de zon schijnt ook nog. En dus ijs eten in plaats van erover schaatsen. Deze ijsmaker uit Gelderland is al keihard aan het werk. Bizar hè? Vorige week stonden we nog lekker te schaatsen. En van het weekend staan we met een ijsje in de hand. We hebben dinsdag besloten dat we eh, zaterdag open gaan. Dus we moeten even alle, alle hens aan dek. Maar dat gaan we voor elkaar krijgen. Hij zegt trouwens ook dat mensen door corona hun bolletjes ijs liever in een bakje willen dan in plaats van een hoorntje.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 But hey, I had you. You can make a six-pack on the carpet, taste like a million wat is die toch lekker, hè? De nieuwe van Blake Shelton. En die heet Minimum Wage. En daar openen we hier de National Radio Show mee. Iedereen van harte welkom. En also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we vandaag voor jullie? We hebben natuurlijk weer een spotlight album. De National Spiegelplaats. Muziek van de maand. de Digitale brievenbus. Folk, country, Amerikanen en bluegrass. En daar is het nu tijd voor geworden. Leuke combinatie van eh, twee artiesten die al... Eh, ah, hun voetsporen hebben verdiend in de muziek... maar op dit moment gewoon samen iets leuks hebben opgenomen. Het is een nummer wat eh, eigenlijk een traditionele folksong is... en beter bekend staat als Down in the Valley. Artiesten als een Andrew Sisters, Bing Crosby en Patty Page... hebben die al een keer opgenomen. Maar deze keer hebben eh, Barry Abernethy en Vince Gill... het in een nieuw jasje gestoken. En het heet Birmingham Jail. Down in the valley, the ik weer heel veel muziek binnengekregen op info.nashvilleradio.nl. Dus ja, voor de vaste luisteraars weet je het al, hè? We gaan naar de digitale brievenbus. En we gaan daarvoor naar Noorwegen met de nieuwste single van Ann-Christen Dordal. Dit is Someone Else Is Gonna Get It. Christen Doordal is Gonna Get It. Muziek uit Noorwegen. En wil je jouw muziek nou bij ons onder de aandacht brengen... mag dat natuurlijk altijd. Stuur het dan op naar info.nashvilleradio.nl Gaat dit te snel? Kijk dan gewoon even op de website van National Radio. Daar kun je ook alle informatie vinden. We hebben elke maand hebben een maandartiest. Deze keer is dat Billy Joe Spears. Maar op de website van Nashville Radio staat er weer een poll klaar... waar je kunt stemmen op de maandartiest van maart. Dat was of Tanja Tucker of Ricky Skeks. En daar gaan we nu muziek van draaien. 1981 scoorde hij met dit nummer. Dat voor het eerst werd opgenomen door Flat and Scruggs. En het was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. En er zouden vele volgen. Dit is Crying My Heart Out Over You. Off somewhere the music's playing soft and low. just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. Clear creeks and cool mountain mornings, honest work out in the field Daddy's kitchen. saying grace before the meal. what Moonlight, and you here beside me, crickets serenading in the yard. What more could two people ask for? Laying here in love beneath the stars. Now this is where I wanna raise my kids. Just the way my mom and daddy did. I was born country, and that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got a hundred years down home running through my blood Al een tijd geleden, al klinkt dat toch niet zo lang geleden... maar toch, het is al aardig wat tijd terug. Americana gaan we nu voor je draaien. Eh, van American Aquarium. Jawel. De oprichter van de band, B.G. Barnum, raakte al zes jaar geen druppel meer aan... en vond het tijd worden om daar een nummer over te schrijven. Dit is Six Years Come September. Years Come September. We gaan voor het eerst nog onze maandartiest deze keer in de show. En daarvoor gaan we naar 1978. En de maandartiest voor deze keer is Billy Joe Spears. Dit is Lonely Heart Club. Dit is de Nashville Maandartiest. When the letter came this morning, happy teardrops filled my eyes. It had a picture of a smiling face and a ticket tucked inside. It didn't have to write one word, I understood it all. picture said I love you, and the ticket said come on. Well, the big old wheels are turning as we are rolling down the line. Hey there, big conductor, won't you get me there on time? The pensive vines are winding up the trees beside the road. The grass is getting greener, so we must be getting close. There he stands waiting the train pulls to the gate. There's so many things to ask him, but they're gonna have to wait. With hat in hand, he stands there, every hair is combed in place. His shiny boots reflecting the big smile leads me to his buckboard by the tree. Hand in hand we ride to the house he built for me. He picks me up and gently carries me through the cabin door. Goodbye, lonely heart was Billy Joe Spears en de Lonely Hearts Club. En in het volgende uur ga je haar zelfs nog twee keer voorbij horen komen... want zij komt ook nog voorbij in onze Nashville Spiegelplaat. Benieuwd wat het is? Blijf gewoon lekker luisteren hier bij de Nashville Radio Show. Rascal Flats, ja, ze bestaan helaas niet meer... maar de muziek is er natuurlijk nog altijd.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 In 1971 namen zowel de schrijfster van dit nummer, Carol King, als James Taylor dit nummer op. Voor beide zou het een groot succes worden en beide kregen voor dit nummer ook nog een Grammy. Wie gaat luisteren naar de versie van James Taylor?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 just call now. we'll see you again. just call out my name. And you know wherever I am, I'll come running see you again. Oh, don't you know hoeveel versies zullen er zijn van dit nummer. Dit was in ieder geval de versie uit 1971 van James Taylor en You've Got a Friend. We gaan nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland met de nieuwste single van Louise Parker. Deze uit Essex afkomstige artiest speelde dit nummer tijdens haar live optredens. Maar nu is het ook op de plaat gezet. Dit is Paradise. I can't say I'm not scared as the sun starts to fall. I don't to close my eyes. case we don't get tomorrow Hold me closer than close And promise you'll leave my side I'll surrender to you My body, my time Cause I'm yours and I know that you want me to Don't hesitate, no need to think it through before know that you want me Don't hesitate, no need to think it through It's me and you as we fly yours and I hope that you want me to Don't lie, my heart is black and blue Ooh, the way you feel, please tell me De nieuwste single van Louise Parker. Countryzangeres uit Engeland. En die nieuwste single heet Paradise hier bij de Nashville Radio Show. Andere nieuwe single is die van Haley Withers en Little Big Town. Dit is Filling My Cup. It ain't the bartender, it ain't the bottle, it ain't the headache I'll have tomorrow. It's a high low life when you shake it off. meerstemmige gedoe. Haley Withers en Little Big Town en Filling My Cup. We gaan naar ons Spotlight album en daarvoor gaan we naar vorig jaar... want toen werd het album Southern Symphony van Russell Dickerson uitgebracht. Deze uit Union City, Tennessee afkomstige zanger leverde met dit album zijn tweede album al af. Het is geproduceerd door Dan Huff, die naast produceren ook als gitarist op diverse platen te horen is en voor diverse grote namen geproduceerd heeft. Je gaat dus twee nummers luisteren van dat album en in het tweede uur natuurlijk ook nog twee nummers. Eerst Home Sweet en daarna Love You Like I Used To. Dit is het Nashville Spotlight Album. Searching down from a Moonlight, honeymoon, sun-kissed kiss Still drunk on love Went from all-inclusive margaritas in Malibu To praying we could pay rent this month red farmhouse, Polaroid kiss with a red sold sign. Sitting on boxes in the living room, laughing and crying, just staring at them two pink lines. <laughs> deze twee nummers van het Spotlight-album Southern Symphony van Russell Dickerson. En in het tweede uur hoor je ook twee nummers voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Stuur gewoon even een mail. Info is ons e-mailadres. Vermeld in de e-mail even om welke welk album het uiteraard gaat, welke artiest dat album heeft uitgebracht, welke vier nummers je daarvan zou willen horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaaltje bij. Dus info is het e-mailadres waar je dat naartoe mag sturen. Koudria Nederland gaan we nu weer voor je draaien. Ramblin' Boots and The Ones That Turned Beyond. Yeah, they want. geworden is voor wat klassieke countrymuziek. En daarvoor gaan we naar de jaren 60. En doen we met een nummer van Lloyd Estelle Copas, beter bekend als Cowboy Copas. Hij is helaas maar 49 jaar oud geworden, want hij zat in hetzelfde vliegtuig als Patsy Klein en Hawkshaw Hawkins, die in 1963 verongelukte bij een vliegtuigongeluk.